ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet moet opnieuw gaan kijken naar de vergunning voor de export van F-35-onderdelen naar Israël. Vorig jaar kwam er een exportverbod, maar daar zit de Hoge Raad nu een streep door. Bijna twee jaar geleden spanden mensenrechtenorganisaties een zaak aan tegen de Nederlandse staat. De minister paste toen de vergunning voor de export aan. De uitspraak van vandaag betekent niet dat er nu weer onderdelen naar Israël gaan. Zolang de minister niet een ander besluit neemt blijft de vergunning in die vorm gelden... en is uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël niet toegestaan. Ik dank u allen voor uw komst en uw belangstelling. En ik sluit deze zitting. Dank u wel. De minister moet binnen zes weken beslissen of de export van F-35-onderdelen naar Israël weer mag. Boven een militair terrein in België, op zo'n 50 kilometer van Maastricht... zijn vannacht 15 drones waargenomen, onder meer door de Duitse politie. Defensie in België onderzoekt het incident. Ook bij het vliegveld in München werd gisteravond een drone gezien. De start- en landingsbanen werden uit voorzorg gesloten. Een man uit Amsterdam wordt ervan verdacht dat hij bitcoin heeft overgemaakt naar terroristische organisaties. Het zou gaan om 5000 euro. De man zit niet vast, maar bij een huiszoeking zijn wel mobiele telefoons in beslag genomen. En een stormloop in het Drentse Spier. Daar verkocht een hotel de inboedel vanwege een grote verbouwing. Nou, een lange rij met kopers stond al voor de start van de verkoop klaar. En ze kwamen met van alles weer naar buiten. Zoals een vaas. dit heb ik er wel voor over, 60 euro. We verhuizen over vijf weken, dus we moeten nog een inboedel. <laughs> Ik zag ook al dat er een eh, opgezette elm mee wordt genomen. Waar krijgt deze elm een plekje? Op mijn bureau. Had je dat vanochtend gedacht, dat je met een L naar huis zou gaan? Nee. Ik dacht dat er alleen maar zieke dingen stonden. Ja, eigenlijk zou de verkoop drie dagen duren, maar na één dag was alles al weg.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 All the people moving. One for just one dream. Escucha la llamada de Mamá Tierra, una de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su es nuestra voz. Si los lo pequeño está la puerta si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quítase andar hacia el saber. Moving. All the people moving. One move for just one dream. We say moving. All the people moving. One for just one dream. One move, but me the world, but but whatever what you want.